9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Van Nederland niet in het geding is gekomen door de bezuinigingen op inlichtingendienst AIVD. Het onderzoek naar terrorisme is daarbij ontzien, zegt hij. Plasterk reageert op een kritisch rapport van de Rekenkamer. Dat stelt dat de AIVD door de bezuinigingen verzwakt is en dat het jaren duurt totdat hersteld is. De oppositie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet toegeeft dat het fout zat. De SP stelt dat de regering gespeeld heeft met de Nederlandse veiligheid. De stoffelijke resten van de slachtoffers van de vliegramp met het toestel van Germanwings mogen aan hun families worden overgedragen. Alle 150 slachtoffers zijn geïdentificeerd, zegt de Franse aanklager die betrokken was bij het onderzoek naar de crash. De Franse autoriteiten zijn er nog niet achter waarom co-piloot Andreas Lubitz de Airbus liet crashen in de Alpen. Voor de meeste werknemers van V&D is het inleveren van loon onbespreekbaar. Uit een enquête van de FNV blijkt dat 75% niets voor een loonoffer voelt. Een deel van de werknemers zegt dat ze door een loonoffer het hoofd niet meer boven water zouden kunnen houden. VND wilde eerder dit jaar de lonen met bijna 6% verlagen als onderdeel van een reddingsplan, maar zag daarna een gerechtelijke uitspraak voorlopig van af. Vrachtwagens moeten in Vlaanderen vanaf april volgend jaar een heffing van 7 tot 20 cent per kilometer betalen. De schoonste vrachtwagens betalen het minst. De regeling moet 310 miljoen euro opbrengen, zegt de Vlaamse minister van Mobiliteit. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland heeft in het verleden al gezegd niet blij te zijn met de regeling. Nederlandse transporteurs moeten registratiekastjes in hun vrachtwagens monteren als ze in Vlaanderen willen rijden. Het weer op steeds meer plaatsen droog. De minima liggen vannacht tussen de 4 en 8 graden. Morgen afwisselend buien en zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden.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 How do you like your acts in the morning? Zoals altijd. Beginnen wij met als de tune het duo Mulder en Mulder uit Haarlem. Welkom in het programma. Mijn naam is Peter Den Boer en ik neem u vandaag graag weer mee... langs de eindeloos rijen prachtige opnamen uit het overvolle jazzarchief. Wat eh, zijn vandaag de programmaonderdelen? Ik heb als hoofdthema de rode draad. Uh, jazzmuziek door Nederlandse muzici. En die zijn er in ruime mate. Jazzmuziek door Nederlandse muzici door de jaren heen, zullen we maar zeggen. Een bloemlezing. Nederland is internationaal gezien een groot jazzland... met zeer veel goede muzici. Ik zeg het regelmatig. Eh, als de grote jongens eh, uit Amerika hier naartoe komen... dan willen ze heel graag begeleid worden door Nederlandse muzikanten. En zo hoort het ook. En ik sta nog even stil bij het overlijden van Bibi King. En we hebben de agenda. Kortom, tijd tekort aan de slag. Ik ga beginnen met Quincy Jones. Quincy Jones, inmiddels al 82, eh, maar nog steeds zeer actief... was eh, ooit de begeleider van eh, Diana Washington... Hampton, Dizzy Gillespie en anderen. En zijn beroemde tune Chimp Change is eh, eh, de, de tune van Langs de Lijn. Al jarenlang, die horen we dus steeds. Zonder dat we eh, misschien weten dat het Quincy Jones is. Hij heeft allerlei interessante dingen gedaan. En ik ga graag laten horen een stuk dat bekend is geworden door Dave Brubeck. Maar nu met zijn big band door Quincy Jones gespeeld. Take 5. was eh, Quincy Jones met een eh, nummer dat bekend is geworden door Dave Brubeck... die het overigens niet gecomponeerd heeft. Want eh, volgens het ene boek was het Paul Desmond... en volgens het andere boek was het ene meneer Bryant. Dat gaan we nog eens uitzoeken, maar niet Dave Brubeck. Overigens heeft Dave Brubeck natuurlijk wel een heleboel andere dingen geschreven... waaronder een mooie, snelle... Bossa Nova. En die ga ik nu ook nog een keer laten horen door Quincy Jones. En dat is Bossa Nova USA. was eh, van de cd Who's Excited, That's Jazz. Alleen maar Nederlandse muzikanten Koos van der Hout, Leo van Oosterom... Erik Heinsdijk, Robert Veen, Kajan Witmer, Dolf Helge en Jan Voogd. En u hoorde het nummer When Lights Are Low. Zoals eh, ik aan het begin vertelde, ga ik vandaag een eh, bloemlezing laten horen... uit de Nederlandse jazzgeschiedenis. En... Uh, Jong en oud, modern en eh, gestileerd. Van alles en nog wat. Ik ga nu laten horen een opname uit 38. De Ramblers met Freddie Johnson. De Zuiderzee Blues. Are the stars I don't know if it's cloudy or bright. come with me. I want you to know seem to grow. There isn't any end to my devotion. It's deeper, dear, by far than I than the Mediterranean. I find it day by day. You're making all my dreams come true. So come with me, I want you to know. I'm yours alone, and I'm in love to stay. As we go through the years, they Ja, trio Pia Beck met uh, eh, Day by Day, een live opname. Pia Beck heeft ook deel uitgemaakt op enig moment van eh, het orkest De Millers. En daar heb ik nu een eh, opname van. Een opname met 75 Harry Verbeke, Herman Schoonderwald... Koen van Nassau op de vibrafoon, Matt Matthews op de accordeon... Paul Ruijs piano, de Molenaar gitaar, Arend Nijenhuis bas... Tony Nusser drums. En zang Sunny Day en Pia Beck. En het nummer heet, is een compositie van Peter Schilper, Double Bass. Op dit moment is er een eh, orkest dat door Nederland toert. Eh, een, tribute to the Millers. En die komen in de eerste week van september ook in Zandvoort spelen in het Huis in de Duinen. Tegen die tijd eh, hopen wij dat nog een keer te kunnen aankondigen, want dat is zeer de moeite waard. U hoorde op de klarinet Herman Schoonderwald, een andere klarinetist die in Nederland heel beroemd is en belangrijk en bekend is geworden... is Ad van der Hoed. Inmiddels eh, 80, in de 80. En speelt nog steeds. En hij was natuurlijk in de jaren 60 heel bekend... met zijn wekelijkse jazzprogramma het Ad van der Hoed Kwartet. En we gaan hem hier horen met ehm, een, eh, een, bezetting... op piano, Bert Nieborg. Onze Bert Nieborg, zal ik zeggen. Op de bas Erik Nap, op de drums in zijn tune van dat radioprogramma On a Clear Day. springen nu over naar eh, onze Haarlemse saxofonist Ruud Brink. Overleden in 1990. Een uh, tenorsaxofonist van allure. Ook een hele goede clarinetist trouwens. Eh, hij stond bekend om zijn, om zijn lyrische spel. Hij was niet een revolutionair. Dat kwam ook tot uiting toen hij op enig moment Ehm, muziekles ging geven en eh, conservatorium in Den Haag. Maar daar eigenlijk eh, werd geconfronteerd, vond hij, met allemaal jonge honden... die allemaal de, de modernisten wilden horen. En dat was niks voor hem. Ik ehm, ga nu laten horen een prachtige opname, een live opname. Ehm, uit Nink Vollebrechts, Jazzcafé 1989...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 Still, I'll always. your knife The way we danced till three The way you've changed my life but not too wide. Just twigs in between. Eyes are glancing, she's romancing that dancer's queen. Down the field, called Tammy and me. Just like going home to big fat mammy. You ought to see those yummies cramming for Florida flow. shack in the stack with sweet Florida flow. She comes from a southern town. She lives there year around. Boy, does she know the angles. Where'd she get those big bow bojangles? it light, but not too wide. Just twigs in between. Eyes are glancing, she's romancing that dance is queen. Down the trail Emmy, Emmy. Just like going home, big fat mammy. you Grammy. For Florida Dat was Florida Flow gespeeld door de Lost Wandering Blues and Jazz Band een orkest zonder slagwerk. Oh, wat klinkt het mooi. Eh, eh, in die groep, opname van 1990, zit op de bas eh, Jos Machtel. Jos Machtel, fantastische bassist, is al sinds een aantal jaren vaste bassist van het inmiddels beroemde Brussels Jazz Orchestra. En deze jongens die komen volgende week spelen op het jazzfestival in Hoofddorp een eh, big band van zeer hoge klasse. Die komen eh, op een van de avonden in, de, in het concert... Eh, in, in, de, in de Schouwburg van Hoofddorp komen ze muziek maken. Zeer aan te bevelen. Overigens, dat hele festival is zeer aan te bevelen. We gaan naar weer andere Nederlandse muzici. En dat is de groep rondom Frans Rondé... Frans Rondé die 25 eh, jaar lang elke week maar weer jazz heeft geprogrammeerd. Met zijn eigen trio als begeleiding in eh, Elzas in Amsterdam. En dat is een, een plek waar menig Nederlandse jazzmuzikant uh, graag naartoe is gegaan en nog steeds graag naartoe gaat. Want iemand anders heeft het stokje overgenomen. dat zijn de plekken waar mensen aan de bak komen en kunnen eh, laten horen wat ze kunnen. er is een cd gemaakt destijds met eh, Lex Lammen, Kloes van Mechelen, Nick van der Bos... Frans Rondé op de bas en Jeroen Rijk percussie. En we gaan nu laten horen een compositie van Frans Rondé zelf. En dat is Blue Reflections. vandaag in de buurt. Ja, we kunnen overal heen. We kunnen eh, eh, natuurlijk in Zandvoort blijven. En dan gaan we naar eh, strandpaviljoen Talassa. Jazz aan Zee met pianist Martijn Schok en zijn band. Boogie Woogie en Blues. Vanaf 4 uur. Strandpaviljoen Talassa. Als we eh, toch in eh, Bloemendaal zijn... dan kunnen we naar Grand Café Vreburg, Trio Hans Keunen met, onder, met zijn trio, ja, met onder andere uh, Fred Kostman, Ger Scholman op de saxen, gitarist Rudy Contini, bassist Evert en eh, nog meer mensen van de muziekschool. Dan hebben we in eh, de Flapkan de flashkick door de Riverbank Revelations en in Haarlem in het Wapen van Bakenes oude stijl jazz met eh, Hans de Winter. En daar ga ik nu een stukje van laten horen. Die heeft een, eh, die heeft een band, een KLM-band.